Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. In Houten bij Utrecht zijn de afgelopen tijd mensen besmet geraakt met legionella. Word je meestal niet ziek van, maar je kan er wel goed grieperig van worden of je zit de hele dag op de wc. Bij de GGD in Houten zien ze nu zo'n twee besmettingen per week, terwijl dat er normaal maar drie per jaar zijn. Waar de besmetting vandaan komt is niet duidelijk, dat wordt nu onderzocht. Legionella is een bacterie die kan groeien in water. Het is het kabinet niet gelukt vandaag een wet af te hebben... waarmee asielzoekers beter over het land kunnen worden verspreid. Staatssecretaris Van den Burg praat al een hele tijd... met andere partijen in de regering over de wet, maar zonder resultaat. Ze discussiëren erover of gemeenten gedwongen kunnen worden... om asielzoekers op te vangen, zegt verslaggever Wilma Borgman. Vooral binnen de VVD is daar een levensgroot conflict over uitgebroken... Eh, waardoor de staatssecretaris vooral eh, zijn eigen fractie in beweging moet zien te krijgen. Maar daar zijn ze niet van plan om door de knieën te gaan. Als je naar station Belma Arena moet voor bijvoorbeeld een concert of voetbalwedstrijd... pak dan eens je Google Maps erbij. Als je richting de arena het allereerste straatje pakt... kom je volgens Maps op het Zwaffelpad terecht. Heet niet echt zo, maar toch staat het er wel. En hoe dat komt, weet eigenlijk niemand. Deze voorbijgangers hebben wel een idee. Feyenoord. <laughs> van die, van die potloodventers. <laughs> Als we niets moeten zeggen, dan denk ik dat dan. Sla rechtsaf naar het swaffelpad. Ja, volgens een bedrijf dat gespecialiseerd is in het oplossen van problemen op Google Maps... gebeurt zoiets vaker. En kan iedereen via een feedbackknop wijzigingen voorstellen doen op, op Maps. Hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans van slagen.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 40 minuten extra nodig tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Het rijdt langzaam over 13 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Ook een vrachtwagen met pech op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen Purmerend Noord en Avenhoorn staat 10 kilometer.